Rein Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de 15 belangrijkste instellingen... dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten. Die willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. De Amerikaanse astronaut William Anders is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Hij was in 1968 lid van de Apollo 8-missie tijdens de eerste reis rond de maan... en maakte daar de wereldberoemde foto Earthrise. Daarop is de aarde vanuit de ruimte te zien boven een verlaten maanoppervlak. William Anders was de enige inzittende van een vliegtuigje dat in zee is gestort bij Seattle. Hij was 90 jaar. De politie van Curaçao heeft invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op vijf plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Verschillende voertuigen en voorwerpen zijn in beslag genomen. Vorige week werd de medewerker van de marechaussee doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning. Zijn vrouw werd vervolgens gedwongen geld en autosleutels af te staan. De Britse buitenlandminister David Cameron is in een nep-videogesprek voor de gek gehouden. Hij dacht dat hij te maken had met de Oekraïense oud-president Poroshenko, maar het was een bedrieger. Cameron kwam erachter door de berichten die zijn gesprekspartner na het videobelletje stuurde. Zijn ministerie heeft de vergissing zelf bekendgemaakt. Het is niet de eerste keer dat Cameron in een neptelefoontje trapt. In 2015 dacht hij dat hij de baas van de Britse inlichtingendienst aan de lijn had.